Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen hebben inmiddels hun keuze gemaakt. Ik heb eh, lang getwijfeld, ik heb gisteravond de knoop doorgedaan. dus eh, ja, ik ben er nu al uit. Ongeveer 1 op de drie kiezers heeft inmiddels gestemd. Daar zitten ook de briefstemmers bij. De mensen die gisteren en eergisteren al een bolletje rood hebben gekleurd. Ook in Twello wordt druk gestemd. Ja, eigenlijk op zich niet zo heel veel anders moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is voor mij de eerste keer, dus eh, ik merk geen verschil natuurlijk. <laughs> maar eh, ja, leuke ervaring. Ja, je hebt je mondkapje op en je moet afstand houden en... Uh ja, je, dit looproutes hou je wat meer in de gaten. En ik zie een rood potloodje in je handen natuurlijk. Die neem ik mee. <laughs> ja, dat is toch even een reminder dat het vandaag een belangrijke dag is. Het ging niet overal goed trouwens. In Haarlem ging een stembureau twee uur later open... omdat de medewerkers een verkeerde sleutel van het hokje hadden gekregen van de gemeente. En op een stembureau in Arnhem waren vanochtend de rode potloden niet geleverd. Inmiddels zijn die er. En VVV Venlo heeft een nieuwe trainer. Jos Luhukai mag daar aan de bak om de club dit seizoen in de eredivisie te houden. Begin deze week werd zijn voorganger ontslagen... omdat VVV de laatste zeven competitieduels verloor. De club staat nu vijftiende in de eredivisie. Inwoners van IJsland hebben al wekenlang last van trillende grond onder hun voeten. Afgelopen tijd waren er zo'n 50.000 aardbevingen op het eiland, schrijft de BBC. Experts denken dat er mogelijk een grote vulkaanuitbarsting komt. Sommige mensen zijn uit voorzorg al tijdelijk bij familie of vrienden ingetrokken. En had jij vorig jaar een stedentrip of zonvakantie op de planning en ging die door corona niet door? Dan kan je je vanaf vandaag met je tegoedvoucher melden bij Stichting Garantiefonds Reisgelden. Dat meldpunt is vooral bedoeld voor mensen die bang zijn dat ze hun geld niet terugkrijgen, zegt verslaggever Charlotte Waaiers. Mensen kunnen hier hun, ja, hun claim zeg maar registreren en ervoor zorgen dat ze weten dat ze dus dat geld terug gaan krijgen. En dat loopt dus eigenlijk vooruit op dat fonds dat nog gaat komen. Het is de bedoeling dat de overheid ook nog met een fonds komt waar een deel uit wordt betaald. Daar moeten we nog even op wachten. In totaal staat er nog voor 600 miljoen euro aan vouchers open. En het weer nog. Het is bijna overal bewolkt met soms wat regen of motregen. Nu en dan zijn er opklaringen. Het is een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen eigenlijk overal redelijk goed door.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 babe. Misschien ben ik nu onbeleefd. Schatje, ik beroerd, maar mijn roet is geen liefheid aan. Dus wanneer kom je tegen me aanstaan? Oh jee, ik was al lang op zoek naar dit. En ik was nog bezig met haar mij. Toen ik jou zag in die 501. Ik dacht alleen maar. Dit babe. Hoe ga ik aan jou heen, kan jou heen en als je liefheid aan. Als je loopt, moet je hier zijn, girl. Hier op de streets is een 501 Ik dacht alleen maar, let's be, Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je lief Ik zag het aan 501 Ik dacht alleen maar, let's be, Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je lief aan eh.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 bang bent Misschien omdat je iets te veel nadenkt Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De missionair minister De Jonge moet in quarantaine. Hij kreeg op zijn coronamelder een bericht dat hij mogelijk in contact is geweest met iemand die positief is getest. De Jonge werkt de komende dagen vanuit huis en laat zich zaterdag testen. Tot half elf vanochtend heeft volgens onderzoeksbureau Ipsos 30% van de Nederlandse kiesgerechtigden gestemd. Dat zijn stemmen die sinds maandag in de stembussen zijn gedaan of die vorige week al per post zijn uitgebracht. Het Janssen-vaccin moet in Nederland eerst worden ingezet bij de kwetsbaarste groepen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Daarmee bedoelt de raad vooral ouderen boven de 60 en bepaalde medische risicogroepen. Het weer bewolkt, af en toe regen, nu en dan een opklaring en het wordt een graad of 8.